7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij een brand op een camping in Bladel in Noord-Brabant... zijn twee mensen om het leven gekomen. De brand woedde in een caravan. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. De brand brak rond drie uur vannacht uit. Hulpdiensten waren snel ter plaatse... maar de slachtoffers waren toen al overleden. Volgens de politie lijkt een technisch mankement... de brand in Bladel te hebben veroorzaakt. Griekenland wil af van de nieuwe korting op de pensioenen... die volgens Europese afspraken op 1 januari in moet gaan. Volgens premier Tsipras is die maatregel niet meer nodig... omdat het financieel beter gaat met het land. Het opnieuw korten van de pensioenen ligt gevoelig... voor de linkse partij van Tsipras. De afgelopen jaren zijn de pensioenen gehalveerd... in ruil voor Europese financiële steun. In Sittard is een fietser overleden toen ze werd aangereden door een auto. De bestuurster reed in eerste instantie door... maar strandde een straat verderop nadat zijn huis en twee andere auto's had geraakt. De 43-jarige vrouw is vastgezet, ze had lichte verwondingen aan haar gezicht. Onduidelijk is nog of ze had gedronken. Dirigent en componist Reinbert de Leeuw kreeg dit jaar de Prins Bernhard Cultuurprijs. Dat werd bekendgemaakt tijdens een concert ter ere van zijn 80ste verjaardag in Amsterdam. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 150.000 euro. Het Prins Bernhard Cultuurfonds noemt de Leeuw van grote artistieke betekenis voor de muzieksector. En in bijzonder voor de eigentijdse muziek in binnen- en buitenland. Hij kreeg gisteravond ook de zilveren medaille van de stad Amsterdam. In Groningen zijn een man en een vrouw zwaar gewond geraakt... toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is doorgereden. Volgens de politie zagen veel mensen de aanrijding gebeuren. In de buurt van het ongeluk was een festival. De politie is op zoek naar de bestuurder. Die reed in een witte of beige Volvo. In de voorruit zit waarschijnlijk een grote barst. Het weer, Vooral in het zuiden vandaag geregeld zon. In het noorden bewolking met meer kans op buien. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, af en toe zon en dan 22 graden.